Christian Bonenbakker met het NOS Shirt. Comey ontslagen. Hij zegt dat hij zo het vertrouwen in de FBI wil herstellen. Comey is een republikein en werd in 2013 aangesteld door president Obama. Hij lag onder vuur vanwege de heropening van het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton vlak voor de verkiezingen vorig jaar. Volgens veel democraten verloor Clinton daardoor de verkiezingen. Vorige week verdedigde Comey zijn beslissing in het congres, maar hij zei zou daarbij onjuiste informatie hebben gegeven. Comey leidde ook het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen en de contacten van de Trump-campagne met Rusland. In Engeland is een meisje van elf overleden na een ongeluk in een pretpark. Ze viel uit een botsboot in de Wildwaterbaan en overleed in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in een pretpark in Staffordshire in de buurt van Birmingham. De Wildwaterbaan lijkt op de Piranha in de Efteling. Waardoor het meisje uit de botsboot viel is nog onduidelijk. België, heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De 17-jarige zangeres Blanche uit Brussel kwam in de eerste halve finale in Kiev als een van de tien winnaars uit de bus. De andere landen die door zijn naar de finale zijn Zweden, Polen, Portugal, Griekenland, Cyprus, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Australië dat voor de derde keer meedoet. De Nederlandse inzending Ogin komt donderdag aan de beurt. De finale is zaterdag. Ron Jans wordt geen hoofddocent van de cursus coach betaald voetbal bij de KNVB. Hij wilde dat samen gaan doen met Leon Flemings, maar die wordt trainer van Go Ahead Eagles. En daarmee verdween voor Jans een belangrijke reden om bij de KNVB aan de slag te gaan. Hij begrijpt dat het voor de bond vervelend is dat hij op het laatste moment afzegt. Wat de 58-jarige Jans nu gaat doen is nog niet bekend. Hij was de afgelopen vier jaar trainer van PEC Zwolle. Het weer, het is droog, minima vannacht van 5 graden in het noorden tot rond het vriespunt in het zuiden.